Dit is les 19 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. We beginnen deze les met vier nieuwe aanwijzende voornaamwoorden. De aanwijzende voornaamwoorden die en dat worden in het Spaans vertaald door aquel voor mannelijke zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud. Zegt u het eens na. Aquel, aquel aquel. De aanwijzende voornaamwoorden die en dat worden in het Spaans weergegeven door... Aquella. Voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud. Zegt u het enkele keren na. Aquella. Aquella. Aquella. Het aanwijzende voornaamwoord die wordt in het Spaans vertaald door... Aquellos. Voor mannelijke zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Zegt u het maar na aquellos, aquellos, aquellos. Het aanwijzende voornaamwoord die wordt in het Spaans weergegeven door aquellas voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Zegt u het enkele keren na. Aquellas, aquellas, aquellas. Zegt u ook de voorbeeldzinnetjes na. Aquel bar, aquel bar dat café. Aquel barrio. Aquel barrio. Die wijk. Aquella pensión. Aquella pensión. Dat pension. Aquella blusa. Aquella blusa. Die blouse. Aquellos productos. Aquellos productos. Die producten. Aquellas aceitunas. Aquellas aceitunas. Die olijven. We gaan deze aanwijzende voornaamwoorden toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. De verkoopsters werken in die winkels buiten het centrum. Las dependientas trabajan en aquellas tiendas fuera del centro. In dat restaurant, dicht bij het strand, eten wij nooit. En aquel restaurante cerca de la playa no comemos nunca. Vindt hij dat overhemd van Ramon leuk? Le gusta aquella camisa de Ramon? Pedro heeft die kranten op zijn kamer. Pedro tiene aquellos periódicos en su habitación. En die kleine supermarkt verkopen ze geen fruit. En aquel supermercado pequeño no venden fruta. In die fabriek in Barcelona werken 30 buitenlanders. En aquella fábrica En Barcelona trabajan 30 extranjeros. Als naar iets verwezen wordt dat dicht bij de spreker is, hier, bij mij, dan gebruiken we de aanwijzende voornaamwoorden este, esta, estos en estas. De aanwijzende voornaamwoorden ese, esa, esos en esas verwijzen naar iets dat verder verwijderd is van de spreker, of dicht bij degene is die aangesproken wordt, daar, bij jou, bij u. Als naar nou iets verwezen wordt dat duidelijk verder weg is dan in de buurt van de spreker, of de aangesprokene, daar, verderop, dan gebruiken we de aanwijzende voornaamwoorden aquel, aquella, aquellos en aquellas. Zegt u de voorbeeldzinnen na. Tengo este bolígrafo in mi bolso. Ik heb deze balpen in mijn tas. Ik ben de spreker. Deze balpen is hier, in mijn tas, dus este. Tú tienes ese bolígrafo en tu bolso. Jij hebt die balpen in jouw tas. Die balpen zit in de tas van de aangesprokene, dus esse. Pedro tiene aquel bolígrafo en su bolso. Pedro heeft die balpen in zijn tas. Die balpen is niet bij mij, de spreker, noch bij de aangesprokene, maar daar, verderop, in de tas van Pedro, dus... Aquel. In de volgende oefeningen zullen we voor de duidelijkheid in dit geval steeds het woordje daar tussen haakjes toevoegen. Dat gaat dan zo. Pedro heeft die balpen daar in zijn tas. In dit geval gebruiken we dan het aanwijzende voornaamwoord aquel. Pedro tiene aquel bolígrafo en su bolso. Een schema met alle aanwijzende voornaamwoorden vindt u in het overzicht van deze les. Dan nu een oefening met alle aanwijzende voornaamwoorden. Zeg de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Hoeveel kost deze mantel? ¿Cuánto cuesta este abrigo? Die katoenen mantel kost 800 pesetas. Ese abrigo de algodón cuesta 800 pesetas. Die wollen mantel daar kost 900 pesetas. Aquel abrigo de lana cuesta 900 pesetas. Ik woon in dit gebouw. Yo vivo en este edificio. Jij woont in dat gebouw. Tú vives en ese edificio. Pedro woont in dat gebouw daar. Pedro vive en aquel edificio. In deze winkel verkopen ze Spaanse producten. En esta tienda venden productos españoles. In die winkel verkopen ze vlees en in die winkel daar verkopen ze schoenen. En esta tienda venden carne y en aquella tienda venden zapatos. Ik vind dit rode overhemd leuk. Me gusta esta camisa roja. Vindt u dat groene overhemd leuk? ¿Le gusta esa camisa verde? Hij vindt dat witte overhemd daar leuk. Le gusta aquella camisa blanca. In deze warenhuizen werken ze tot zes uur. En estos almacenes trabajan hasta las seis. En die warenhuizen werken ze tot acht uur. En esos almacenes trabajan hasta las ocho. In die warenhuizen daar werken ze tot negen uur. En aquellos almacenes trabajan hasta las nueve. Ik heb die koffers daar nodig. Necesito aquellas maletas. We gaan in deze les verder met de herhaling van de onregelmatige werkwoorden. Voor het Nederlandse werkwoord zijn kennen we in het Spaans twee werkwoorden die allebei onregelmatig zijn. Ser en estar. In het overzicht van deze les is de volledige vervoeging van deze twee werkwoorden nog eens opgenomen. Het werkwoord estar betekent zijn, zich bevinden, liggen, staan enzovoort. Zegt u de voorbeeldzinnen maar na. Anita está en el cuarto de baño. Anita is in de badkamer. El hotel está en la plaza. Het hotel staat op het plein. ¿Dónde está tu pasaporte? Waar ligt jouw paspoort? We hebben al twee uitdrukkingen met het werkwoord estar geleerd. ¿Cómo está usted? Hoe maakt u het? Estar de vacaciones. Met vakantie zijn. We gebruiken het werkwoord ser in alle andere gevallen voor de vertaling van het Nederlandse werkwoord zijn. Dus, als het niet betekent, zich bevinden. We hebben ook een paar uitdrukkingen met het werkwoord ser geleerd. Es. Het is. Es la habitación del señor Bosman. Het is de kamer van meneer Bosman. Es mejor tomar un taxi. Het is beter een taxi te nemen. Ser de komen uit een bepaald land. De donde es usted? Waar komt u vandaan? Soy de Holanda. Ik kom uit Nederland. We weten al dat de Nederlandse woorden er is en er zijn in het Spaans door één woord worden weergegeven. Ay. Zegt u de voorbeeldzinnen na. Hay una mesa en la cocina. Er is een tafel in de keuken. Hay tres ventanas en el dormitorio. Er zijn drie ramen in de slaapkamer. Deze zinnen kunnen we ook iets anders zeggen. In la cocina hay una mesa. In de keuken is een tafel. En el dormitorio hay tres ventanas. In de slaapkamer zijn drie ramen. Zegt u nu de volgende zinnen na en let goed op het gebruik van ai en het werkwoord estar. ¿Cuántos ceniceros hay en la mesa? Hoeveel asbakken zijn er, staan er, op de tafel? Hay un cenicero en la mesa. Er is één, er staat één, asbak op de tafel. ¿Cuántas camas hay en el dormitorio? Hoeveel bedden zijn er, staan er, in de slaapkamer? Hay dos camas en el dormitorio. Er zijn, er staan, twee bedden in de slaapkamer. Hay un banco en esta plaza. Er is een bank op dit plein. En esta plaza hay un banco. Op dit plein is een bank. Hay unas tiendas en el centro de nuestra ciudad. Er zijn enkele winkels in het centrum van onze stad. En el centro de nuestra ciudad hay unas tiendas. In het centrum van onze stad zijn enkele winkels. Aquí no hay almacenes. Hier zijn geen warenhuizen. ¿Dónde está el camarero? Waar is de ober? El camarero está en el comedor. De ober is in de eetzaal. Los periódicos están en aquella silla. De kranten liggen op die stoel daar. ¿Dónde está tu coche? Waar staat jouw auto? Mi coche está delante del hotel. Mijn auto staat voor het hotel. Esos bolígrafos están en tu bolso. Die balpennen zijn in jouw tas. U hebt wel opgemerkt dat I, behalve voor er is en er zijn, ook gebruikt wordt in de betekenis van ergens zijn, liggen, staan enzovoort. Bij het lidwoord van onbepaaldheid. Un, una, unos, unas. Telwoorden en zelfstandige naamwoorden zonder lidwoord. Het werkwoord estar wordt gebruikt bij het lidwoord van bepaaldheid. El, la, los en las. Bezittelijke voornaamwoorden. Mi, tu, enzovoort. Aanwijzende voornaamwoorden. Este, ese, aquel. Enzovoort. Voordat we aan de laatste oefening beginnen, leren we er een aantal nieuwe woorden bij. Zegt u de Spaanse woorden na. La capital. La capital. De hoofdstad. El país. El país. Het land. Tres millones. Tres millones. tres millones El habitante. El habitante. De inwoner. Tres millones de habitantes. Tres millones de habitantes. La iglesia. La iglesia. De kerk. El palacio. El palacio. El palais El cuadro. El cuadro. El pintor. El pintor. De schilder. Allí. Allí. Daar. Antiguo. Antiguo. Oud. Interesante. Interesante. interesante hermoso, hermoso. Muy. La calle, la calle. De straat. La casa, la casa. Het huis. El tráfico, el tráfico. Het La cena, la cena. Het avondeten. El madrileño. El madrileño. De El refresco. El refresco. De El parque. El parque. Alrededor de. Alrededor de. rondón Mucho. Mucho. Veel. Siempre. Siempre. Altijd. Más de. Más de. Meer dan. Nu doen we het weer zelf. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Het avondeten. La cena. Het land. El país. Rondom. Alrededor de. 3 millones de habitantes. De straat. La calle. Mooi. Hermoso. El tráfico. Tres millones. Veel. Mucho. Het park. El parque. De inwoner. El habitante. Het huis. La casa. Daar. Allí. Interessant. Interesante. De verfrissing. El refresco. De madrileen. El madrileño. Altijd. Siempre. Meer dan. Más de. De hoofdstad. La capital. Het paleis. El palacio. De schilder. El pintor. De kerk. La iglesia. Het schilderij. El cuadro. Oud. Antiguo. Veel is in het Spaans mucho. Als mucho als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, dan onderscheiden we evenals bij de andere bijvoeglijke naamwoorden mannelijke en vrouwelijke vormen in het enkelvoud en in het meervoud. Zegt u de voorbeeldzinnen maar na. Hay mucho tráfico en el centro de Madrid. Er is veel verkeer in het centrum van Madrid. Hay mucha cerveza en este vaso. Er zit veel bier in dit glas. Pedro tiene muchos amigos. Pedro heeft veel vrienden. En Madrid hay muchas iglesias. In Madrid zijn veel kerken. In de leesoefening die straks volgt komen enkele namen voor waarvan we de uitspraak nog niet kennen. Zegt u ze een paar keer na, zodat u vast wendt aan de juiste uitspraak. La Plaza Mayor. Een plein in het oude gedeelte van Madrid. La Puerta del Sol. Een modern plein in het centrum van Madrid. La calle de Alcalá. La Gran Vía. Hoofdstraten in het centrum van Madrid. El Parque del Retiro. Het grootste en mooiste park van Madrid. El Museo del Prado. Een van de belangrijkste museums van Europa. Velázquez, Goya, El Greco. Bekende Spaanse schilders. Toledo. Een oude, erg mooie stad op ongeveer 70 kilometer van Madrid. Dit is les 20 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. Ook deze les besteden we aan de herhaling van reeds eerder behandelde leerstof. In de oefeningen zullen vooral vraagwoorden, plaatsbepalingen, bezittelijke voornaamwoorden en werkwoorden aan de orde komen. In de voorgaande lessen hebben we al een aantal vraagwoorden en enkele uitdrukkingen in de vragende vorm geleerd. We zetten die hier nog eens op een rijtje. Zegt u ze na. Oké? Wat? ¿Qué hora es? Hoe laat is het? A qué hora? Hoe laat? Qué tiempo hace? Wat voor weer is het? Qué fecha es? Welke datum is het? Qué día es su cumpleaños? Wanneer bent u jarig? Por qué? Waarom? Que? Welk, welke? Quién? Wie? Como? Hoe? Cuantos? Hoeveel? Mannelijk. Cuantas? Hoeveel? Vrouwelijk. ¿Cuánto es? Hoeveel is het? ¿Cuánto cuesta? Hoeveel kost ¿Cuántos años tiene usted? Hoe oud bent u? ¿Cuántos años cumple usted? Hoe wordt u? ¿Dónde? ¿De dónde? Waar vandaan? ¿A dónde? Waarheen? We maken hier een oefening over. Eerst komt een Spaanse zin waar het vraagwoord aan ontbreekt. U vult het juiste vraagwoord in en controleert daarna of uw oplossing goed is. ¿Es esto? Es la guía de Toledo. ¿Qué es esto? Es la guía de Toledo. maletas tiene usted? Tengo dos maletas. ¿Cuántas maletas tiene usted? Tengo dos maletas. ¿Tiempo hace hoy? Hoy hace mal tiempo. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace mal tiempo. ¿Eres? Soy belga. Soy de Bélgica. ¿De dónde eres? Soy belga. Soy de Bélgica. ¿Es este señor? Es el amigo de mi padre. ¿Quién es este señor? es el amigo de mi padre. Hora llega el tren de Madrid a las doce. ¿A qué hora llega el tren de Madrid? A las doce. ¿No quieres ir al cine? Porque tengo que estudiar. ¿Por qué no quieres ir al cine? Porque tengo que estudiar. ¿Cuesta este traje de baño? Cuatrocientas pesetas. ¿Cuánto cuesta este traje de baño? Cuatrocientas pesetas. ¿Vais el sábado? Vamos a Toledo. ¿A dónde vais el sábado? Vamos a Toledo. ¿En hotel trabaja el señor Pérez? En el hotel Cervantes. ¿En qué hotel trabaja el señor Pérez? en el Hotel Cervantes. ¿Es el señor Pérez? Es camarero. ¿Qué es el señor Pérez? Es camarero. Zegt u de Nederlandse zin in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak. Meneer Bosman en zijn vrouw Madrid. El señor Bosman y su mujer están de vacaciones en Madrid. Se hotel Viven en un hotel en el centro de la capital. Vandaag willen zij Toledo bezoeken. Hoy quieren visitar Toledo. De receptioniste van hun hotel zegt dat het een mooie stad is met kerken en interessante paleizen. La recepcionista de su hotel dice que es una ciudad hermosa, con iglesias y palacios interesantes. Mevrouw Bosman vraagt: Hoe kunnen we naar Toledo gaan? La señora de Bosman pregunta: ¿Cómo podemos ir a Toledo? De receptioniste antwoordt: U, meervoud, kunt met de trein of met de bus gaan. La recepcionista contesta, Ustedes pueden ir en tren o en autobús. Meneer Bosman zegt dat hij niet met de bus wil gaan. El señor Bosman dice que no quiere ir en autobús. Hij reist nooit met de bus. Él no viaja nunca en autobús. Hij vindt het niet leuk no le gusta. Daarom gaan ze met de trein. Por eso van en tren. Zij komen om half elf aan. Llegan a las diez y media. Zij bezoeken museums, kerken en de kathedraal. Daarna gaan ze naar een restaurant. visitan museos, iglesias y la catedral. Después van a un restaurante. Se hebben honger en dorst. Se nemen en drinken bier en wijn. Tienen hambre y sed. Toman calamares y beben cerveza y vino. Na wil mevrouw enkele cadeaus kopen. Después de la comida, la señora quiere comprar unos regalos. Er zijn enkele winkels in de straten rondom het restaurant. Hay unas tiendas en las calles alrededor del restaurante. Daar koopt mevrouw Bosman van alles. Ook de gids van de stad en tien ansichtkaarten. Allí, la señora de Bosman compra de todo. También la guía de la ciudad y diez postales. Om de ansichtkaarten te sturen, moeten ze naar het postkantoor gaan omdat ze enkele postzegels nodig hebben. Para mandar las postales, tienen que ir a la oficina de correos, porque necesitan unos sellos. In de volgende oefening staat een zin zonder werkwoordsvorm. U vult de juiste werkwoordsvorm in en kunt daarbij kiezen uit S, son, está, están, hay. Toledo, una ciudad antigua. Toledo es una ciudad antigua. Cerca de Madrid. Está cerca de Madrid no una ciudad grande. No es una ciudad grande. Los barrios antiguos de la ciudad, hermosos. Los barrios antiguos de la ciudad son hermosos. En Toledo muchos museos interesantes. En Toledo hay muchos museos interesantes. En el centro de la ciudad, la catedral. En el centro de la ciudad está la catedral en las calles del centro no mucho tráfico. En las calles del centro no hay mucho tráfico. Fernando García de Toledo. Fernando García es de Toledo. Empleado trabaja en un banco. Es empleado, trabaja en un banco. Fernando García, no, viejo, tiene 30 años. Fernando García no es viejo, tiene 30 años. Cada año, en agosto, Fernando García y su mujer, de vacaciones. Cada año, en agosto, Fernando García y su mujer están de vacaciones. In de voorgaande lessen hebben we al een aantal woorden geleerd die voor het aanduiden van een bepaalde plaats worden gebruikt. Ook deze woorden zetten we hier nog eens op een rijtje. Zegt u ze na. En. In, op. A la derecha. Rechts. A la izquierda. Links. Al lado de. Naast. Debajo de. Onder. Encima de boven, delante de, voor, detrás de, achter, alrededor de, rondom, cerca de, dichtbij, in de buurt van, lejos de, ver van, fuera de, buiten. Aquí. Hier. Allí. Daar. We gaan deze woorden nog eens oefenen. Zegt u de volgende Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Carlos is achter de tafel. Carlos está detrás de la mesa. De telefoon is op de tafel. El teléfono está en la mesa. Er staat een grote stoel naast de tafel en twee kleine stoelen voor de tafel. Hay una silla grande al lado de la mesa y dos sillas pequeñas delante de la mesa. Boven de tafel hangt, is, een lamp. Encima de la mesa hay una lámpara onder de tafel ligt, is een balpen. Debajo de la mesa hay un bolígrafo. Rondom de grote stoel liggen enkele kranten. Alrededor de la silla grande hay unos periódicos. Rechts is een schilderij en links zijn twee ramen. A la derecha hay un cuadro y a la izquierda hay dos ventanas. In de laatste oefening van deze les herhalen we de bezittelijke voornaamwoorden. Er staat een Spaanse zin zonder bezittelijk voornaamwoord. U kiest het juiste bezittelijk voornaamwoord en controleert uw antwoord. Een voorbeeld. Yo y amigo. U zegt dan. Yo y mi amigo. Él va con amigos. Él va con sus amigos. Nosotros hablamos con hija. Nosotros hablamos con nuestra hija. Nosotros y hijos vamos al cine. Nosotros y nuestros hijos vamos al cine. Vosotros vais a la discoteca y amigos están en casa. Vosotros vais a la discoteca y vuestros amigos están en casa. ¿Dónde tiene usted pasaporte